aan je face, schat je weet wat die planning gaat doen, gaat doen Style insane en ze weten dat Dan daarvoor mijn baby net een plane uit Come make we go, we spend the dough now Ben in die O, let's start the show now Ze zeggen Frenny, breng die pretty girls Dan no, zijn allemaal city girls Dus ben je, dat ben je lady, say ja En kwam je binnen met je twinnies, say ja Schat bij je aan, doe dat man, say ja Schat bij je wanneer, say ja ah, Yeah. Another best of. Mami, cool dan doe voor een dreadlock. Ze zeggen Jonna heeft de zomer in een headlock. Yeah, yeah. Zo doet ik het tot jouw wijn. Ze zijn jealous, maar ze klimmen geen shine. Oh no. Mami, colo, shorty is niet solo. Zij is met wat en ze willen op de foto. BDD is king size, shorty wanna go. Barcelona, sweet life, tafra bij choco. Zet je in een vliegtuig, shorty kom naar So suko constant mo on. Oh, they say bring out the pretty girls, then I shaka and wine slow ah. ver gaan op een feestje. Twee, mami, ben de ova. Smerry, breng die pretty girls. Grijze winter, maar de summer is pinky. Ja, wij zijn binnen en ze dansen in die tintie. Fine, man, vibe op tempo. Als we enter die place met je gang in de space. Met je dirty night. Ze gaat smooth naar beneden. Ga je goed, dan ga ik beter. Only you, wil je weten. Pretty black girl, shawty maakt me Ze zoeken constant moe on the pretty girls spend I shock and wine slow on. Ah, I take a full your body, pop it like a taekwondo on. Ah,